8 uur. Dit is Maud met het NOS Journaal. De grootste bank van Duitsland is flink onderuit gegaan op de beurs van Frankfurt. Het aandeel van de Deutsche Bank verloor 7,5 en heeft nog nooit zo laag gestaan. Het aandeel is dit jaar gehalveerd in waarde. Vooral de laatste weken gaat het hard. Dit weekend zei bondskanselier Merkel nog dat staatssteun voor Deutsche Bank uitgesloten is. De brugwachter uit Zaandam, die vorig jaar betrokken was bij een dodelijk ongeluk in die plaats, heeft een taakstraf gekregen van 120 uur. Hij opende een brug terwijl er een vrouw met haar fiets op stond. Ze viel 15 meter naar beneden en overleed. De man bediende de brug op afstand en moest alles in de gaten houden via beeldschermen. De rechter oordeelde dat hij niet goed had opgelet en sprak daarom van dood door schuld. De taakstraf van 120 uur is gelijk aan de strafeis van justitie. De politie op het Griekse eiland Kos is een nieuw onderzoek begonnen naar de verdwijning van een Britse peuter. Die verdween 25 jaar geleden in de buurt van het vakantiehuis van zijn ouders. Hij was toen ruim anderhalf. Ze zijn nu aan het graven in een olijfgaard. Dat gebeurt na een nieuwe oproep van de politie aan de bevolking van Kos. Uit nieuwe verklaringen kwam naar voren dat de peuter mogelijk om het leven is gekomen bij graafwerkzaamheden van een boer. Die zou het lichaampje met zand hebben bedekt om de dood van het jongetje te verdoezelen. En de drie finalisten voor de Gouden Televisiering zijn bekend. Het zijn Penosa, seizoen 4, Floortje naar het einde van de wereld en Geer en Goor zoeken een hobby. De programma's versloegen onder meer Heel Holland Bakt. In de categorie presentatoren zijn Art Rooijakkers, Umberto Tan en Johnny de Mol genomineerd. Bij de vrouwen zijn Chantal Jansen, Floortje Dessing en Geraldine Kemper de kanshebbers. De uitreiking is volgende maand op het Gouden Televisiering Gala. Het weer vanavond en vannacht klaart het verder op. Het koelt flink af. Morgen mogelijk een buitje in het westen, verder zo goed als droog. En vooral in het oosten schijnt de zon geregeld. Het wordt tussen 17 en 22 graden.